Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer is vandaag opnieuw commotie ontstaan over uitspraken van PVV-leider Wilders. In de algemene beschouwingen zei Wilders tegen premier Rutte, doe eens normaal man. Rutte antwoordde daarop met, doe zelf eens normaal. Aanleiding was de eerdere uitspraak van PVV'er De Roon, dat de islamitische aap uit de mouw kwam en hij heet Erdogan. Rutte zei dat je zo niet kunt praten over de Turkse premier en hij nam er afstand van. Volgens Wilders was het beeldspraak. Verschillende Kamerleden vonden dat de woorden van Wilders ook het gezag van Rutte aantasten, omdat hij met de PVV samenwerkt. CDA-fractieleider Van Haarsma Buma zei dat de uitspraken van Wilders niet in strijd zijn met het gedoogakkoord. Maar hij voegde eraan toe dat het voor het CDA net zo belangrijk is dat wel de meest elementaire fatsoensregels zijn geschonden. Premier Rutte zei dat VVD en CDA zich bij het afsluiten van het gedoogakkoord hebben gerealiseerd dat ze samenwerken met een partij die zich soms op het onbeschofte af uitlaat. En dat Wilders ook in dit debat regels van beschaving heeft overtreden. Maar de samenwerking gaat door, zei Rutte. De beurzen zijn vandaag opnieuw flink geduikeld. De AEX-index in Amsterdam sloot met een verlies van 4,4 Frankfurt sloot zelfs meer dan 5 lager. Dat komt onder meer door sombere uitlatingen van de Amerikaanse centrale bank over de Amerikaanse economie. Wall Street staat meer dan 3 lager. De politie heeft twee mannen aangehouden in verband met de graffiti-bekladdingen in Nieuwerkerk aan de IJssel. Het zijn een man van 19 en een man van 22 die op camerabeelden waren vastgelegd. Ze hebben zichzelf bij de politie gemeld. In Nieuwerkerk aan de IJssel werden eerder deze week s'nachts tientallen huizen, bushokjes en flats beklad met hakenkruizen en davidsterren. Een Roemeense boycott van Nederlandse planten en bloembollen is voorbij. Vorige week hield Roemenië vrachtwagens uit Nederland aan de grens tegen... omdat in de producten een gevaarlijke bacterie zou zitten. Maar er zou alleen een onschuldig wormpje zijn gevonden. De vrachtwagens mogen weer doorrijden. Het weer, vanavond, blijft het droog. Morgen afwisselend stapelwolken en zon. Het wordt dan 18 graden. In het weekend veel zon en ongeveer 20 graden.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 to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain, but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the fame I don't know the reason why I did these oh, things oh, well, I had a life emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. No, don't you lie. No, no, no, yeah, no, no, no, no, gotta try.